Deze maand is het aantal werknemers met Mexicaanse griep afgenomen ten opzichte van oktober. Dat blijkt uit een inventarisatie van Arbonet. Deze dienstverlener helpt 70.000 bedrijven met in totaal anderhalf miljoen werknemers bij het oplossen van problemen rond ziekte en aanpassingen op de werkplek. Een woordvoerder van abonnet verwacht dat de griepgolf rond de kerst zal afnemen. Op de ringweg rond Amsterdam is grote wateroverlast ontstaan doordat een riool is overstroomd. Tussen het knooppunt Koenplein en Geuzenveld staat 5 kilometer file. De AWB adviseert het verkeer richting Den Haag om Utrecht te volgen. Verkeer richting Zandam moet Amersfoort volgen. Het water wordt weggepompt. Justitie wil dat de verdachten die zijn opgepakt voor de dood van de jongen in Urk langer blijven vastzitten. Het Openbaar Ministerie vindt dat noodzakelijk vanwege het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Dirk Post. De drie jongens die vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de jongen zijn 12, 13 en 15 jaar. Justitie wil de oudste zeker twee weken langer vasthouden en de twee jongere verdachten voorlopig nog drie dagen. Het lichaam van Dirk Post werd woensdag gevonden in een bos aan de rand van Urk. De jongen is door geweld om het leven gekomen. De Zuid-Hollandse politie heeft tien jongens aangehouden op verdenking van een aantal berovingen. Ze zouden de afgelopen maanden in Dordrecht en omgeving mensen onder bedreiging van een wapen hebben bestolen. Ze namen onder meer geld en mobiele telefoons mee. De drie jongens van 14 tot 23 jaar gebruikten in enkele gevallen geweld, staat in de beschuldiging. Ze komen uit Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Rotterdam. Het weer vrijwel overal geruime tijd regen. In het noorden is het droger en schijnt de zon.